met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens de onderzoekers moet er een wettelijke plicht komen voor de sportwereld... om misbruik en vermoedens van misbruik te melden. NOC-NSF wil daar direct mee aan de slag. De sportkoepel wil verenigingen helpen om goed met meldingen om te gaan en samen te werken met de politie en het Openbaar Ministerie. De start- en landingsbanen van Schiphol zijn na het winterse weer van de afgelopen dagen weer vrijwel sneeuwvrij. Toch moeten reizigers van KLM er rekening mee houden dat hun vlucht niet doorgaat vanwege logistieke problemen. Door het winterweer zijn personeel en vliegtuigen gestrand in het buitenland. Ze zijn daardoor nog niet inzetbaar op Schiphol. Verder zijn veel vluchten van KLM vertraagd. Dat komt doordat de vliegtuigen sneeuwvrij moeten worden gemaakt. Op de Griekse berg Olympus zijn kort na elkaar twee wandelaars omgekomen. De Olympus is de hoogste berg van Griekenland en de hellingen zijn nu besneeuwd. Doordat de paden glad zijn door bevroren sneeuw gebeuren er veel ongelukken. In drie dagen tijd zijn er al drie reddingsoperaties op de berg geweest. Zaterdag kwam al een bergbeklimmer van 26 om het leven en vandaag is het lichaam van een 55-jarige klimmer geborgen. Bij een explosie in een aardgasinstallatie in Oostenrijk is een man om het leven gekomen. 18 mensen raakten gewond. De oorzaak is nog onbekend. De explosie was bij een overdrachtspunt voor aardgas in Baumgarten aan der Mar. Ten oosten van Wenen bij de grens met Slowakije. Van daaruit wordt het gas gedistribueerd naar de rest van Europa. Het busplatform bij station Breda is toch niet aan het verzakken. Vanochtend werd het gebied uit voorzorg ontruimd. Het onderzoek blijkt nu dat er van verzakking geen sprake is... en dat er niets mis is met de constructie. Wel hangt er isolatiemateriaal los. Het weerperiode met zon, maar ook af en toe een winterse bui bij 3 tot 5 graden. Vanavond in het binnenland de vorst en dan kan het glad worden door bevriezing van natte weggedeelten.